uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Drie op de tien volwassenen in Nederland maken zich steeds meer zorgen over hun financiële toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De zorgen onder jongvolwassenen en alleenstaanden met kinderen is het hoogst. Het is voor het eerst in tien jaar dat het vertrouwen in de financiële situatie is gedaald. De hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne zijn volgens het CBS de reden dat het is toegenomen. Huiseigenaren en 75-plussers zijn het minst bezorgd om hun financiële toekomst. Australië wil een wet invoeren die het gebruik van nazi-symbolen strafbaar stelt. Volgens de openbaar aanklager neemt het aantal neonazies in Australië zichtbaar toe. Volgende week wordt de wet voorgelegd. Als die doorkomt is het verboden om bijvoorbeeld swastika's te dragen op vlaggen en kleding. De maximumstraf wordt dan 12 maanden cel. Er is wel een uitzondering voor het gebruik van swastika's. Op school, in de kunst of als religieus symbool mag de swastika wel worden gebruikt. In de Verenigde Staten wordt voormalig president Trump binnenkort opgeroepen in een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Politico gaat een speciaal aanklager zijn aanklacht binnenkort indienen. Trump wordt onderzocht omdat geheime documenten meenam uit het Witte Huis... en hij probeerde te voorkomen dat ze werden gevonden. Ook Trump, eh, voormalig adviseur Steve Bannon, wordt binnenkort gedagvaard... voor zijn rol in de kapitoolbestorming van twee jaar geleden. In het Oostenrijkse Tirol zijn 150 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. Een bovenleiding viel gisteravond rond 9 uur op de trein... waardoor de brand uitbrak in een tunnel. De brandweer rukte massaal uit voor de tunnelbrand en leidde de passagiers weg. 50 van hen moesten worden behandeld door de hulpdiensten... omdat ze rook hadden ingeademd. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. De gestrande passagiers zijn in de buurt opgevangen. Het weer, er zijn opklaringen en wolkenvelden. Het is een graad of 10. Komende dag wordt het zonnig van 18 graden aan de kust tot landinwaarts 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. Zandvoort.